Tja, tja, tja. Ja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja. Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Onthoud het goed.